Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Britse omroepen BBC en Channel 4 en het moederbedrijf van productiemaatschappij Endemol... doen intern onderzoek naar hun oud-presentator Russell Brand. Gisteren werd bekend dat de komiek wordt beschuldigd van verkrachting en ander seksueel wangedrag. Bij de omroepen en de productiemaatschappij maakte Brand radio- en televisieprogramma's. De beschuldigingen maken veel los. Collega-komieken, lagerhuisleden, ministers en mediawaakhonden reageren geschokt... Russell Brand spreekt alle beschuldigingen tegen. Turkije zou in Noord-Syrië en Irak droneaanvallen hebben uitgevoerd op Koerdische strijdgroepen. Daarbij zouden zeven mensen om het leven zijn gekomen, meldt persbureau Reuters. Turkije voert al jaren aanvallen uit op Koerdische strijdgroepen. De Turkse regering heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. De belangrijkste Nederlandse toneelprijzen, de Theodor en de Louis Door... gaan dit jaar naar Mariana Aparicio en Ilko Smits. Aparicio krijgt de prijs voor haar rol in De Jaren van het Nationaal Theater... gebaseerd op het gelijknamige boek van de Franse Nobelprijswinnaar Annie Ernaux. En Smits voor zijn rol in het stuk Geschiedenis van Geweld van toneelschuurproducties... naar de autobiografische roman van de Franse schrijver Eduard Louis. Vanaf volgend jaar worden de acteerprijzen genderneutraal. Ajax doet aangifte tegen een aanhanger van FC Twente. Die riep na afloop van de wedstrijd tussen de clubs... racistische opmerkingen naar Ajax-spits Brian Brobby. Dat gebeurde bij de spelersbus van Ajax... die klaar stond om te vertrekken naar Amsterdam. Een verslaggever die erbij was, zegt dat Brobby zeer ontdaan was... De technisch directeur van FC Twente ging na het incident de spelersbus van Ajax in om zijn excuses aan te bieden. De identiteit van de man die een racistische opmerking maakte is bekend. Hij krijgt per direct een stadionverbod. Het weer. Vanuit het zuiden komen er buien aan. Daarbij is lokaal onweer mogelijk. Het wordt niet kouder dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.